Annette Schut met het NOS Journaal. In het midden van Israël zijn zeker 40 mensen gewond geraakt bij droneaanvallen. Volgens Israëlische media zijn zeker vier mensen in levensgevaar. Het Israëlische leger zegt dat de aanval in de stad Binyamina het werk is van de Libanese beweging Hezbollah. Het leger onderzoekt nog waarom de sirenes in de stad niet afgingen bij de aanval. In Libanon is de poort van een Unifil-post vandaag geramd door Israëlische tanks is de laatste in een reeks aanvaringen tussen VN-blauwhelmen en het Israëlische leger. De tanks ramden de poort kort nadat premier Netanyahu had gezegd dat de VN-militairen moeten vertrekken uit de delen van Zuid-Libanon waar het Israëlische leger aan het vechten is. Unifil veroordeelt het rammen van de poort en eist opheldering. Vorig jaar heeft de politie opvallend vaak honden weggehaald bij hun eigenaar na een bijtincident. Dat gebeurde 164 keer, de jaren ervoor zo'n 80 keer. Deskundigen wijzen voor een verklaring van de stijging naar de coronapandemie. In die jaren namen veel mensen een hond, maar reguliere fokkers konden de vraag niet aan. Daardoor kwamen er veel doorgefokte honden op de markt. En ook leidde een gebrek aan sociaal contact voor puppies tot gedragsproblemen. De politie denkt dat de brand die vanochtend woedde in een winkelcentrum in Oosterhout is aangestoken. De grote brand werd rond 6 uur ontdekt in een winkel in winkelcentrum Arendshof. Meerdere winkels zitten met flinke schade. Verschillende ondernemers vertellen bij Omroep Brabant dat ze op camerabeelden hebben gezien... hoe twee personen met capuchon op in de richting van het pand lopen en even later wegrennen. Kort daarna zou de brand zijn ontstaan. Het weer, nog een paar buien, maar vanavond wordt het overal droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 4 en 8 graden. Morgen bewolkt en vooral in de zuidelijke helft regen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Eh, tot aan in Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Poort. nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Dat A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging.